In het tv-programma Moraalridders zei Bleker dat hij de emoties van de tegenstanders van samenwerking met de PVV niet goed heeft ingeschat. Hij zei dat hij een kille rationalist was toen hij over ontslagprocedures begon. Bleker zei ook dat er nog steeds rumoer is binnen het CDA. Hij riep alle fractieleden op nu eindelijk in de ruststand te gaan. De Amerikaanse regering heeft de ernst van de olieramp in de Golf van Mexico verzwegen voor het grote publiek. Dat staat in een rapport van een commissie die de aanpak van de milieurampen onderzocht. De commissie zegt onder meer dat het Witte Huis een veel te lage schatting maakte van de hoeveelheid gelekte olie, waarbij hogere schattingen van wetenschappers werden genegeerd. Het Witte Huis zegt dat er altijd openheid is geweest. De Amerikaanse federale recherche FBI heeft in Puerto Rico tientallen politiemensen opgepakt in een actie tegen corruptie. Bij elkaar werden meer dan 130 mensen gearresteerd. Volgens justitie in de VS volgden de arrestaties op het grootste corruptieonderzoek naar de politie in de geschiedenis van de FBI. In het twee jaar durende onderzoek werden meer, onder meer 125 drugstransacties gevolgd. Veel van de aangehouden politiemensen worden ervan beschuldigd dat ze geld aannamen om dealers te beschermen. Na de gewelddadige opstand in Ecuador van vorige week zijn meer dan 40 politieagenten opgepakt. De opstand begon als een protest tegen het schrappen van bonussen, maar volgens de regering wilden de agenten een staatsgreep plegen. Er zouden bandopnames zijn gevonden waar dat uit zou blijken. Bij het gewelddadige protest kwamen vijf mensen om het leven. De president van Ecuador, Korea, moest door het leger worden ontzet toen hij werd belaagd door woedende agenten. Het weer in het oosten bewolkt, elders vrij helder met kans op mist.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 change.